Goedemiddag, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. Het Openbaar Ministerie wil dat een paar verdachten in de zaak over de dood van Carlo Heuvelman jarenlange gevangenisstraffen krijgen. Ze willen dat één van die jongens 10 jaar de cel ingaat. Tegen twee anderen is 8 jaar cel geëist. Voor vijf verdachten wil het OM kortere celstraffen of taakstraffen. Er is voldoende bewijs om ze als schuldige aan te wijzen, zegt het OM. Die informatie is verzameld en dat komt voort uit getuigenverklaringen. Eh, DNA op de schoen van een van de mannen eh, die geschopt heeft tegen het hoofd. Ehm, eh, gesprekken met een uh, politie informant die een van de verdachten eh, heeft gevoerd. Telefoons die afgeluisterd zijn. In november doet de rechter uitspraak. De rondreizende fototentoonstelling van Pride Photo is voor de zoveelste keer beklad. Nadat een aantal foto's eerder met graffiti was ondergespoten in Vlissingen, Almere, Assen en Maastricht... gebeurde dat nu in Heerenveen. Daar staan de fotoborden sinds vrijdag opgesteld op het gemeenteplein. De bekladding werd vanochtend ontdekt toen de stichting Regenboogbelang Heerenveen een melding en een foto doorgestuurd kreeg. Door het regenachtige herfstweer zitten we weer veel op de bank en dan vooral achter een scherm. Gisteravond werd een internetrecord verbroken. Nog nooit werden er zo, werd er zoveel data verwerkt bij een belangrijk internetknooppunt in Amsterdam. Om precies te zijn 11,1 terabit aan data per seconde. En dat staat gelijk aan de streaming van bijna 6 miljoen TikTok-video's per seconde... of aan 55 miljoen mensen die tegelijk Minecraft spelen. Een taakstraf werkt voor jongeren beter dan een korte celstraf. Als ze bijvoorbeeld in een verzorgingstehuis meelopen of graffiti van de muren moeten poetsen, gaan ze minder vaak opnieuw de fout in. Dat komt onder meer omdat ze niet in aanraking komen met andere criminele jongeren, vertelt deze onderzoeker van de Universiteit Leiden. Dit idee dat, eh, ja, dat je de sociale banden, als je het zo wil noemen, die een jongere heeft met de samenleving, dat je die niet verder wilt afsnijden. Denk dan bijvoorbeeld aan een goed contact met een positief rolmodel op school, een gevangenisstraf is meer afsnijdend in die zin.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 Op de A4 van Amsterdam naar Den Haag heb je drie kwartier verlies tussen Hoofddorp en Dorp. Het komt door een auto, een vrachtwagen om precies te zijn met een klapband. Maar inmiddels zijn alle rijstroken daar weer vrij. Het is daardoor wel extra druk geworden, ook op de A44 bij Wassenaar. Sta je ook 20 minuten in de file. Op de N207 van Hillegom naar Alfa aan de Rijn bij Nieuwveen is de vertraging ongeveer 20 minuten. De nasleep van een ongeluk veroorzaakt ook file op de N247 Amsterdam-Horen bij Broek in Waterland.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 Sometimes I trip on how happy we could be. And so I put this on my life. Nobody or nothing will ever come between us, and I promise I'll give my life. My love and my trust if you was One more time.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 Het gerechtshof in Den Haag bevestigde de uitspraak van de rechter dat de opvang voor zieke en zwakke vluchtelingen beter moet. Van den Burg had om uitstel gevraagd. Tegen de hoofdverdachte van de fatale mishandeling van Carlo Heuvelman op Mallorca is tien jaar gevangenisstraf geëist. Tegen twee andere verdachten eist het OM acht jaar. De komende drie dagen rijden er tussen Brabant en Zeeland geen treinen... vanwege de botsing van een trein met een connectionbus in Bergen-op-Zoom. De NS snelbus in. Er is veel schade.